Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de Russische president Poetin mogen experts van het Internationaal Atoomenergieagentschap naar de kerncentrale in Zaporizhia. Dat zei de Franse president Macron na een telefoongesprek met Poetin. Gisteren had Oekraïne om waarnemers gevraagd. De kerncentrale ligt geregeld onder vuur en Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van de beschietingen. Oekraïne vermoedt dat Rusland de centrale los wil koppelen van het elektriciteitsnet, terwijl de helft van het land afhankelijk is van de energie. Rusland zegt dat juist de beschietingen door Oekraïne kunnen leiden tot een grote ramp. Stichtingen en verenigingen kunnen voorlopig geen bankrekening bij ING meer aanvragen. De bank heeft het te druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op mogelijke witwaspraktijken. ING verwacht dat ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar stichtingen en verenigingen wel weer bij de bank terecht kunnen. Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het ongeval met een platte wagen in Losser afgelopen mei. Daarbij raakten 20 jongeren gewond. Ook krijgt voetbalvereniging KVV Losser geen boete voor het rijden met de kampioenswagen, terwijl daar geen vergunning voor was. Ruim drie maanden is er onderzoek gedaan naar het ongeluk. Het onderzoek wordt nu gesloten omdat er volgens het OM geen verdachten in beeld zijn. De Finse premier Sanna Marin heeft een drugstest laten doen... na ophef over een filmpje waarop zij met vrienden danst en zingt. Op een persconferentie zei ze dat ze de uitslag binnen een week verwacht... en dat ze nooit drugs heeft gebruikt. Marin zei ook dat ze haar taken als premier uit had kunnen voeren... als dat nodig was geweest. Critici vinden haar gedrag ongepast voor een regeringsleider... maar Marin kreeg ook veel steun. Het weer vanuit het westen wolkenvelden met soms zware buien.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 Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf. Je ziet het hele leven als een spel. Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft. Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer vanzelf. Vanzelf, vanzelf, vanzelf. Vanzelf, vanzelf, vanzelf. niet Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je zit het heel.